Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. gemeenten moeten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten volgens de Volkskrant. De werkgroep van burgemeesters werd begin dit jaar ingesteld om alle gemeenten op één lijn te krijgen. De werkgroep wil met het systeem de wietteelt uit het illegale circuit halen om zo de georganiseerde misdaad een slag toe te brengen. Nu is het zo dat gebruik en de verkoop van wiet worden gedoogd, maar de productie niet en dat zorgt volgens de burgemeesters voor grote problemen. Tot nu toe wil het kabinet niets weten van het legaliseren van van de wiet Een politieagent is buiten functie gesteld omdat hij spullen te koop zou hebben aangeboden van de ramp met vlucht MH17. Het is een agent uit de regio Oost-Nederland. In een advertentie op Marktplaats werd 1500 euro gevraagd voor onder meer een stukje romp, een hesje van het onderzoeksteam en een tissuezakje van Malaysia Airlines afkomstig van de rampplek. De agent zit nu vast op verdenking van verduistering. Twee activisten hebben acht uur lang op het dak gezeten van een gebouw van Buckingham Palace, het paleis van de Britse koningin. Ze eisten meer aandacht voor de rechten van gescheiden vaders. Het is makkelijker om op het dak van Buckingham Palace te klimmen dan om onze kinderen te zien, zeggen ze. De mannen klommen gistermiddag met een ladder op het dak van de Queen's Gallery, het museum dat bij het paleis hoort. Agenten die in de buurt waren dachten vermoedelijk dat het werklieden waren. Pas vannacht werden ze eraf gehaald, ze zijn gearresteerd. Koningin Elizabeth is niet thuis, ze zit in haar buitenverblijf in Windsor, net buiten Londen. Het weer. De komende uren zwakt de wind verder af en wordt het overal droog. Minima rond 8 graden. De dag begint rustig en droog.